Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. In verschillende Israëlische steden werd gereld, vertelt onze correspondent. Arabische jongeren dus om synagoges te, te, te verbranden, scholen te verwoesten. En daar zijn dus nu een aantal joods-nationalistische extreme jongeren. En die hebben eventjes huis gehouden. En die verschrikkelijke taferelen die er te zien waren in Bat Yam in de voorstad van Tel Aviv... met een poging tot lynchen van een Arabische taxichauffeur... heeft wel heel Israël totaal geschokkeerd. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen zeker 65 mensen gedood, onder wie ook kinderen. In Israël zijn zeker 7 mensen omgekomen. De Nederlandse militairen op NAVO-missie in Afghanistan zijn waarschijnlijk in juli allemaal weer thuis. Twee maanden eerder dan gepland. Volgens het ANP duurt het minder lang dan verwacht om alle spullen en manschappen weg te halen uit het noorden van het land. Als de versoepelingen doorgaan, geldt er vanaf woensdag geen negatief reisadvies meer voor Bonaire. Gisteravond bleek uit een brief van het demissionaire kabinet dat het eiland niet langer als hoog risicogebied wordt gezien. Welke andere landen weer een versoepeld reisadvies krijgen, wordt zaterdag bekend. En een bijzondere dag voor tien Amsterdamse jeugdtrainers. Ze kregen een masterclass met niemand minder dan Louis van Gaal. Ik wil eh, eh, kennis, aan, kennisoverdracht doen ten behoeve van die uh, eh, 15.000 Amsterdamse trainers. En is dat gelukt? Nou, dat moet je de Amsterdamse trainers vragen. Hè? Dat moet je niet aan mij vragen. De jeugdtrainers waren enthousiast. Ja, ik vond het fantastisch natuurlijk. Unieke kans om met Louis Vergaal aan dit bij te wonen. Ja. Het weer nog. Af en toe wat zon vanochtend. Later vanmiddag 17 graden en meer bewolking. Het kan dan ook regenen en misschien wat onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Weidewormer. Je doet er nog 10 minuten langer over daar...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 De Amerikaanse president Biden heeft in een telefoongesprek met premier Netanyahu... de raketaanvallen op Israël vanuit Gaza veroordeeld. En tegelijk Israël opgeroepen om een weg te bewandelen naar herstel van de rust. In een loods op een vuilstort in Leeuwarden heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed. Bij de brand in een papieropslag kwam veel rook vrij. In Doetinchem heeft de ME ingegrepen tegen teleurgestelde voetbalfans. De supporters waren boos omdat hun club, de Graafschap, promotie misliep naar de eredivisie. Het weer, eerst wat zon, geleidelijk ontstaan er meer wolken...